Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Na de aanslagen in Parijs terroristen van plan opnieuw een aanslag in Frankrijk te plegen. Dat heeft de opgepakte terreurverdachte Mohamed Abrini gezegd tijdens een verhoor. Het Belgische federaal parket heeft zijn uitspraak bevestigd. De plannen voor een nieuwe aanslag in Frankrijk werden volgens Abrini doorkruist door de arrestatie vorige maand van Salah Abdeslam, de laatste overlevende verdachte van de aanslagen in Parijs. De overgebleven leden van de terreurgroep voelden zich daardoor zo opgejaagd dat ze hun plannen omgooiden en op 22 maart toesloegen in Brussel. Het aantal doden bij een vuurwerkramp in India is opgelopen tot ongeveer 100. Er zijn zo'n 280 gewonden. Tijdens een Hindoestaans feest in een tempel in de zuidelijke stad Kolan brak er brand uit na het afsteken van vuurwerk. Daarna vatte de vuurwerkopslagplaats bij de tempel vlam. Na een enorme explosie stortte de tempel in. De Indiase premier Modi is onderweg naar de plek van de ramp. De 36e marathon van Rotterdam is gewonnen door Marius Kipserem. De Keniaan kwam na 2 uur, 6 minuten en 11 seconden over de finish bij de coolsingle. Daarmee was hij 11 seconden sneller dan de nummer 2, Solomon Dixisa uit Ethiopië. De Nederlander Koen Rijmakers hoopte zich te plaatsen voor de Olympische Spelen in Rio... maar door een kuitblessure moest hij na ruim 30 kilometer opgeven. Micropia in Amsterdam heeft gisteren Kenneth Hudson Award gekregen. De prijs voor het meest innovatieve museum van Europa. Volgens de jury van de European Museum of the Year Awards is Micropia een uniek en baanbrekend museum dat de wereld van microben op een aantrekkelijke manier zichtbaar maakt. In het museum naast de artis zijn onder meer virussen, schimmels en bacteriën te zien. Het weer nog. Vanmiddag is er zon afgewisseld met soms stapelwolken. Blijft vrijwel overal droog. Morgen zonnige periode. In het zuiden wordt het dan mogelijk een graad of 19. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A9 Amstelveen richting Diemen staat tussen Oudekerk en Amstel en Knoop het Hodendrecht 4 kilometer vierde door een ongeluk. Eén rijstrook is daar dicht. En ook bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20 Gouda richting Hoek van Holland.